Mariette Krol met het NOS Journaal. Van Rome hulp toegezegd bij het vinden van de Feyenoord-hooligans die in de stad schade hebben aangericht. Een aantal hooligans heeft al straf gekregen, tussen de 8 en 16 maanden cel of een boete van 40.000 tot 45.000 euro. Feyenoord-directeur Gudde veroordeelt de misdragingen, maar zegt ook dat de fans die in het stadion geregistreerd waren zich keurig hebben gedragen. De Amsterdamse politie is nog niet begonnen aan de ontruiming van het Bungehuis. Studenten houden het universiteitsgebouw in Amsterdam nog altijd bezet. Ook al is het ultimatum dat de rechter de actievoerders had gesteld inmiddels verlopen. De universiteit gaat ervan uit dat de studenten alsnog vertrekken... en wil het gebouw vandaag laten schoonmaken en maandag weer in gebruik nemen. Het noordoosten van Australië is getroffen door de orkaan Marcia... Die is van de zwaarste categorie met veel regen en windstoten tot 295 km per uur. In Queensland is op veel plaatsen de stroom uitgevallen en verschillende huizen zijn door vloedgolven vernield. De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen om binnen te blijven. Een tweede orkaan, Lem, is inmiddels afgewaardeerd naar categorie 2. De burgemeester van de Venezolaanse hoofdstad Caracas is opgepakt door leden van de geheime dienst. Oppositieleider en burgemeester Ledesma is een van de bekendste critici van de socialistische president Maduro. Die verdenkt Ledesma ervan dat hij een staatsgreep voorbereidt. Iraakse en Koerdische troepen bereiden een aanval voor op de Iraakse stad Mosul. Die begint in april of mei en de gezamenlijke troepenmacht bestaat uit 20.000 tot 25.000 man, melden de persbureaus AP en Reuters op basis van een bron bij het regionale commandocentrum van de Amerikaanse strijdkrachten. Mosul is sinds juni in handen van IS. Het weer, eerst nog op veel plaatsen regen. In de ochtend wat droger, maar vanmiddag neemt de regen weer toe. Het wordt 7 of 8 graden. Zaterdag buien met kans op hagel en natte sneeuw.